uur. City Dijkers met het NOS Journaal. NAC Breda denkt te weten wie Bekers bier had gegooid naar spelers van Willem II. Daardoor werd de wedstrijd tussen de twee clubs definitief gestaakt afgelopen avond. Eerst werd er vuurwerk op het veld gegooid... en na een doelpunt van Willem II gooiden supporters Bekers bier naar de spelers. Door nieuwe regels van voetbalbond KNVB moet de scheidsrechter dan affluiten... De KVB verscherpte die regels nadat een supporter een aansteker gooide naar het veld... tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Het Rijk en de provincies worden het al 2,5 jaar niet eens... over de financiering van een reddingsplan voor de Grutto. Volgens Trouw blijft daardoor 68 miljoen euro ongebruikt... terwijl het aantal Grutto's blijft dalen. Om die daling tegen te gaan is vier jaar geleden een plan gemaakt... Daarmee kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het nemen van maatregelen om de grutto te beschermen. De bedenker van het reddingsplan zegt in Trouw dat er alleen maar niets van komt. Omdat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. Een lichaam dat donderdag in het water werd gevonden in Gent in België is van een jongen van 9. Hij was sinds begin dit jaar vermist. Gisteren werd het lichaam van het kind gevonden in het water door een voorbijganger vlak bij de plek waar de jongen met zijn moeder en zus woonden. De moeder is opgepakt, haar toenmalige vriend is op de vlucht. Volgens Belgische media zou de jongen door de man vaker zijn mishandeld. Na het overlijden van de jongen zou hij het lichaam samen met de moeder in het water in Gent hebben gedumpt. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Het moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Ook in Polen en de Baltische Staten worden hekken gebouwd. Ook langs de grens met Belarus.